Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Werkgevers blijven zwangere vrouwen discrimineren. Vier op de tien vrouwen zijn de afgelopen jaren ongelijk behandeld op het werk... vanwege hun zwangerschap, meldt het College voor de Rechten van de Mens. Dat is evenveel als vier jaar geleden. Het college roept de overheid op om het aantal binnen vijf jaar te halveren. Bij een derde van de vrouwen ging het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst op het laatste moment niet door... of werd het contract veranderd toen ze hadden gezegd dat ze zwanger waren... Ook worden zwangere vrouwen soms uitgesloten van promoties en loonsverhogingen. Leraren zien niets in de plannen van staatssecretaris Dekker om de doorstroom van kleuters naar groep 3 te verbeteren. Dekker vindt dat er te veel kleuters blijven zitten in groep 2 en roept scholen op om de kloof tussen groep 2 en 3 kleiner te maken. Volgens de Algemene Onderwijsbond laat dat zien dat Dekker het kleuteronderwijs niet begrijpt, omdat sommige kleuters pas later klaar zijn voor groep 3. Volgens de Onderwijsbond moet de leraar beslissen of een kleuter al naar groep 3 kan... of beter nog een jaartje kan blijven zitten. In Syrië is een wapenstilstand ingegaan die een week moet gaan duren. Het staakt het vuur is tot stand gekomen na maanden van onderhandelen tussen Rusland en de VS. Het leger van president Assad zegt zich te zullen houden aan het bestand... tenzij andere partijen aanvallen plegen. De rebellen hebben nog niet gereageerd op het akkoord. Daarin is onder meer afgesproken dat er humanitaire hulp naar belegerde gebieden wordt gebracht. De Nederlandse Belastingdienst mag gericht informatie van klanten bij Zwitserse banken opvragen. Daarmee kan de Belastingdienst zwartspaarders beter opsporen. De Belastingdienst heeft Zwitserland al eerder om gegevens van Nederlandse spaarders gevraagd, maar de rechter wees dat verzoek toen af. In hoger beroep is nu bepaald dat de Belastingdienst alleen om specifieke klantgegevens mag vragen. Het weer blijft tot halverwege de avond nog redelijk warm, graad of 23. Daarna koelt het vrij snel af tot de graad of 16 vannacht. Morgen en woensdag wordt het iets warmer dan vandaag, maximaal 32 graden. Dit was het NOS.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 Ja, een hele goede avond natuurlijk. Bontamotte zo gezegd. Uh, uh, ja, maandag 12 september Hartelijk welkom op deze zwoele zomeravond. Champy. Tijd 21 uur en 3 minuten. Tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Auko B. Film, filmmuziek De mooiste, de meest ontroerende romantische filmmuziek. Oude en nieuwe films. Het eerste uur. Absolutely Fabulous. The B-Movie Orchestra. Een, een nieuwe film. Kubo and the Two Strings. Prachtige muziek. En westernmuziek voor de Royal Philharmonic Orchestra. Zoals te doen gebruikelijk beginnen we altijd met een hit van de maand september. En dat is deze keer Lindsay Sterling samen met Andrew McMahon. Uit de film Peter's Dragon. Dragon, en die film is uit 2016, komt begin oktober uit in Nederland. En dit is een mooi nummertje, Something Wild. had you met Drawn. You had other plans to hang your hopes on. Every road that led you down felt so wrong. So you found another way. You've got a big heart. The way you see the world, it got you this far. You might have some bruises and a few. know you're gonna be okay. And even though you're scared, you're stronger than you know. If you're lost out where the lights are blinding, caught. is uh, eh, Lindsay Sterling, een Amerikaanse violiste, danseres, performance, kunstenares, componiste. Eh, ja, en een eh, mooie muziek. Ze speelt dus de viool op dit nummer. En de zang die was van Andrew McMahon Uit film Peter's Dragon. 2016. En oktober komt de film uit. Nou, dit is wel een plaatje met zogenaamde hitpotentie, zou ik ook bijna zeggen. En dan kom ik bij de volgende film. De muziek, de, de Kylie Minogue zingt de titelsong. En dat is een bijzondere uitvoering. Thank you. duidelijk Kylie Minogue. En dat is de titelsong uit de, eh, de film The Movie Absolutely Fabulous. The Movie met Jennifer Saunders en Joanna Lumley. En natuurlijk een bekende tv-serie geweest. En nu is The Movie uitgebracht. En in die movie zit aardige muziek. De titelsong is, eh, de, is heel bijzonder. De oorspronkelijke titelsong werd gezongen natuurlijk door Julie, Julie Driscoll. Wheels on Fire met Brian Auger. Maar voor de serie deze met iemand anders... Ik heb dat ook wel ergens in mijn archief zitten met uh, met Adrian Edmondson. Uh, dat is voor alle duidelijkheid. We gaan gewoon wat meer uit deze leuke soundtrack draaien.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 MacArthur Park is melting through the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone MacArthur Park is melting through the dark. All that sweet green icing flowing Clark Park, Nancy Sinatra... en dat allemaal uit de film Absolutely Fabulous. The Movie. Eh, ja, het gaat over Eddie. Edina nou, heeft geen grote cliënten meer als PR-manager... en besluit een boek te schrijven. Dit boek wordt echter niet gepubliceerd. Edina gaat op zoek naar nieuwe klanten en komt uit bij Kate Moss. Op een modefeest, georganiseerd door Patsy, benadert zij Kate... maar die valt door een ongelukkige worsteling in het water van de Theems. Edina wordt ervan verdacht haar te hebben geduwd... en vlucht samen met Patsy naar Frankrijk. Ja, in veel theaters draait deze film op dit moment.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 En dat is eh, van Jake Monaco. Ik denk dat dat de enige nieuwe song is die erop gekomen is. De Absolute eh, Fabulous Suite. Iedereen is wel bekend met de B-film uit de jaren 60 en 70 films... die het allemaal net niet lijkt te hebben... maar toch, toch onweerstaanbaar blijkt te zijn. En de muziek in deze films heeft daarin een groot aandeel. De muziek in die film is een beetje gedateerd... maar tegelijkertijd eh, van alle tijden. De muziek is cool. Het swingt, erotisch en gevaarlijk. En er is een band die deze soort muziek speelt. De B-Movie Orchestra. Eh, ja, onder leiding van Bas Matti, een bekende drummer bij Junkie XL, La Lupa en Ellen te Damme. En die heeft een groepje muzikanten geformeerd en speelt deze grappige muziek. En eh, ja, daar wil ik je gewoon wat van laten horen, want het is ja, best leuke muziek. Dit is van hun eerste cd, I Want It All. Marcella, sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire. <laughs> che strani sogni, eh? Big Band Psycho Beat for Erotic Thrilling Fiction... is de muzikale samenvatting wat de B-Movie Orchestra in huis heeft. Groovy, rauwe, psychedelische muziek afgewisseld met eh, vette big band arrangementen... en donkere, mysterieuze ritmes. De vocalen bij de B-Movie Orchestra worden verzorgd door de Cinematic Fever Girls... Eh, verwacht echter niet meer dan wat kleffe A's en O's van deze dames... want de tekst komt er niet aan te pas... Eh, maar dat doen ze echter met zoveel inlevingsvermogen... dat ze de B-orchestra niet zonder deze Cinematic Girls kan. Eh, laatst, ze maken nu een tour in een kleine bezetting... en daar zijn de dames natuurlijk er ook weer bij. Eh, dit nummertje kwam van de eerste cd... The Ultimate in Thrilling Erotic and Raunchy Film Music Volume 1. En dit is van hun laatste cd. Dat is Milano Theme van de Dr. Jekyll en Sister Hyde. che dal disordine sarebbe nato di nuovo l'ordine. Diceva che aveva sempre un numero, una società editrice a Bergamo. B-Movie Orchestra. Milano theme van de cd Dr. Eh, Jekyll en Sister Hyde. deze prachtige muziek komt uit de film uh, Cubo en de Two Strings. Cubo en het magische zwaard heet hij in het Nederlands. Eh, Amerikaanse 3D eh, animatiefilm uit 2016. geregisseerd door Travis Knight. De film ging op 8 juli in première op het filmfestival van Jeruzalem. En er zit mooie muziek bij. En die muziek is gecomponeerd door Dario Marianelli. dat is prachtige muziek. Een beetje met een Japanse sfeer zou ik maar zeggen. Ik draai gewoon een aantal nummers uit deze bijzondere soundtrack Storytime. luisteren de soundtrack Kubo en het magische zwaard. Eh, het verhaal. Kubo leeft een normaal rustig leven in een klein dorpje in het oude Japan... waar hij voor zijn zieke moeder zorgt en verhalen vertelt. Een geest uit het verleden verandert alles wanneer deze een eeuwenoude ruzie oprakelt. En Kubo moet op de vlucht voor goden en monsters. Om te kunnen overleven moet hij op zoek naar een magisch harnas... harnas dat ooit van zijn vader, een legendarische samurai-krijger, toebehoorde. Tijdens zijn gevaarlijke zoektocht krijgt Kubo hulp van Monkey en Beetle. Ja, ik weet niet wanneer de film in Nederland uitkomt. Ik ga nog twee tracks draaien. Wow, My Guitar Gently Weeps. Dat nummer kennen we van George Harrison, maar is in deze soundtrack prachtig verwerkt. En uh, Origami Birds. van die film vinden. Ik, ik, ik zie een aantal reacties. Eh, een indrukwekkende en sprookjesachtige film. grootse meeslepend. Geen zoet standaard sprookje. Ik zat met open mond te kijken. Werd echt meegesleept. Nou, mensen zijn dus enthousiast. De film draait dus blijkbaar al van eh, eind augustus in Nederland. En tot slot heb ik een heel mooi nummer bewaard. Wow, My Guitar Gently Weeps. Een nummer, wij kennen het van George Harrison. Maar het wordt hier gezongen door Regina Spector en eh, volgens mij een Amerikaanse singer-songwriter met Russische roots. Eh, dat, is, dat is prachtig in deze film verwerkt. Absoluut genieten. Guitar so see the love there that's sleeping while my guitar gently weeps. Look at you all. Ah. Still my guitar. toen ik deze soundtrack van de week voor het eerst hoorde... was ik er echt van onder indruk. Een prachtig soundtrack. En ja, ik vind het echt fenomenaal hoe dat eh, het laatste nummer van... When My Guitar Gently Sweeps eh, in deze soundtrack geschreven is. Je ziet vaak dat een hit gebruikt wordt, maar hij past er volledig bij. Mooi aangepast met dat Japanse sausje eroverheen. Eh, ja, prachtig. Dus hij draait al in de bioscoop. En ik zou zeggen, ga hem bekijken. Ja, het laatste kwartier is altijd bedoeld voor westernmuziek. We draaien heel vaak B-films uit uh, spaghetti westerns of uh, Italiaanse thrillermuziek. Maar ik heb nu een paar uh, eh, film, filmmuziek van Ennio Morricone erop gezet. En dat wordt gespeeld door de Royal Philharmonic Orchestra. En ik begin met een hele bekende Fistful of Dollars. klank van Ennio Morricone. En als het over dollars gaat, dan kun je natuurlijk niet om deze heen. For a few dollars more. Dit is ZFM. veel luisteraars plezier doen met deze muziek van Ennio Morricone... gespeeld door de Royal Philharmonic Orchestra. De cd heet Great Western Themes, cd uit 2002. En eh, ja, als je met zo'n orkest deze muziek speelt... dan klinkt het toch als een... Eh, ja, klinkt fantastisch. De laatste voor de klok van uh, eh, 10 uur is Once Upon a Time in the West... naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alco B. En eh, we hebben filmmuziek gedraaid. De nieuwste film was onder andere Absolutely Fabulous en Cubo en de eh, Magische Zwaard. Daarnaast hebben we ook muziek gedraaid van de B-Movie Orchestra. En natuurlijk deze prachtige symfonische klanken van de Royal Philharmonic Orchestra. Muziek van Ennio Morricone. Maar de tweede uur gaan we door met het draaien van mooie muziek. Ik zie hier op de lijst staan... Eh, Eric Carmen, een muziek die we niet zoveel meer moeten gebruiken. Hotel Rwanda. Dans la forêt de Sibérie van Ibrahim Malouf. Remains of the Day. Steel Magnolias. Eh, the Silence of the Lambs. Vive le Cinema. Dans la Maison. Run, Fat Boy, Run. Ik hoop dat je er ook weer bij bent. En dat is over het algemeen wat rustige muziek. Wat romantische muziek. Er zit één uitzondering bij. Filmmuziek van Scott Walker... The Childhood of a Leader. Ik weet niet of ik aan toekom, want het is wel een hele andere soort muziek. Wie weet lukt het me. Tijd voor een drankje, tijd voor het nieuws en tijd voor...